Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Dit weekend zijn in de Chileense hoofdstad Santiago... acht mensen omgekomen bij uit de hand gelopen protesten. Gisteren werden vijf lichamen gevonden in een pakhuis... dat door plunderaars in brand was gestoken. Een dag eerder kwamen drie mensen om bij een brand in een supermarkt. Ook die brand was aangestoken. In Santiago braken twee weken geleden protesten uit... vanwege tariefsverhoging in het openbaar vervoer... Die maatregel is inmiddels teruggedraaid, maar de demonstranten willen meer hervormingen. Ook zijn ze boos over de hoge kosten van het levensonderhoud. Prominente wetenschappers roepen het kabinet op om snel werk te maken van dementiepreventie. In een open brief in NRC zeggen ze dat het beleid nu te veel gericht is op behandeling van de ziekte. Als er meer aandacht komt voor preventie kan dat op termijn leiden tot duizenden minder nieuwe patiënten per jaar. Onder meer genoeg lichaamsbeweging en een gezonde bloeddruk... zouden de kans op dementie verkleinen. Bij parlementsverkiezingen in Zwitserland hebben de Groenen flink gewonnen. Klimaatverandering was een belangrijk thema bij deze verkiezing. Twee groene partijen zagen hun aantal zetels in het parlement meer dan verdubbelen. Toch blijft de rechtspopulistische SVP, ondanks een verlies van 12 zetels, de grootste partij. De anti-immigratiepartij komt uit op 53 van de 200 zetels. Het Zwitserse parlement heeft een relatief kleine invloed. Belangrijke kwesties worden aan kiezers voorgelegd in een referendum. De politie in Wageningen is op zoek naar iemand die meer dan 500 euro aan bankbiljetten in een pinautomaat heeft laten zitten. De biljetten werden gevonden door een man die bij de automaat wilde pinnen. Hij bracht het geld toe naar de politie. De man die de biljetten vond is door de Wageningse politie uitgeroepen tot held van de dag. Het weer verspreidt over het land valt er een bui. De temperatuur ligt rond een graad of 10.